Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft excuses aangeboden aan alle betrokken patiënten voor de opnames van het RTL-programma 24 uur tussen leven en dood. Het programma veroorzaakte veel ophef omdat programmamakers van iWorks patiënten op de intensive care soms zonder toestemming filmden. Het televisieprogramma is inmiddels gestopt. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat Servië kandidaat lid van de Europese Unie mag worden. Het officiële besluit hierover wordt genomen op de Europese top van regeringsleiders later deze week. Helemaal zeker is de zaak nog niet, omdat Roemenië onverwacht bezwaren heeft. Roemenië vindt dat Servië steviger garanties moet geven over de bescherming van minderheden in het land. Kandidaat-lidmaatschap van Servië werd lange tijd tegengehouden omdat Belgrado te weinig deed om verdachten van oorlogsmisdaden op te pakken en uit te leveren. Inmiddels staan de verdachte leiders Karadzic en Mladic terecht voor het Joegoslavië-tribunaal. De Franse Constitutionele Raad heeft een omstreden wet verworpen die het ontkennen van de Armeense genocide verbiedt. De wet is volgens de Raad strijdig met de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. Turkije was woedend toen het Franse parlement vorige maand instemde met de wet. Wie in Frankrijk de Armeense genocide ontkende kon een boete of zelfs celstraf krijgen. Turkije reageert verheugd op de nieuwe uitspraak. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken gaat bekijken of de economische, politieke en militaire relaties met Frankrijk kunnen worden hersteld. De politie Rotterdam-Rijnmond verdubbelt het aantal rechercheurs dat is belast met overvallen tot 100. Het gebeurt naar aanleiding van een overvalgolf. De afgelopen twee maanden waren er 93 overvallen op winkels, snackbars en woningen. Vorig jaar waren dat er 62. Van de 93 overvallen waren er 32 om een woning. Die vormen de grootste zorg van de politie. Het weer... Vannacht bewolkt en nevelig, ook morgen nog veel bewolking en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.